Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de VS met de juiste mensen praat in Iran om een akkoord te sluiten. Hij zei dat er afgelopen weekend constructieve gesprekken zijn geweest met Iran, maar Teheran heeft dat afgedaan als onzin. Iran erkent wel dat de VS contact zoekt. Justitie in Frankrijk is een onderzoek gestart naar de oud-directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en marteling van migranten door mee te helpen bij zogenoemde pushbacks. Daarmee werden migranten die over de Middellandse Zee naar de EU probeerden te komen met geweld teruggestuurd. De druk op het kabinet neemt toe om snel maatregelen te nemen tegen de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten, zoals stijgende brandstofprijzen. Morgen wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. En veel partijen zullen aandringen op actie nu andere Europese landen wel maatregelen nemen. Tegelijk werd vandaag bekend dat het kabinet zit met een gat van 3 miljard euro in de voorjaarsnota. Veel ruimte is er dus niet, zegt verslaggever Roel Bolsiers. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat als de accijnsen 10% eh, naar beneden gaan per liter... dat dat een miljard per jaar kost, dat dat heel veel geld is. Ze hebben dus nu al deze tegenvaller. Ze willen gerichtere, goedkopere maatregelen gaan eh, nemen op eh, termijn... of daar in ieder geval naar kijken. Maar wat er dan precies besloten wordt en waar er wel geld voor vrijgemaakt wordt... ja, dat moet morgen uit het debat blijken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten vanwege zijn slechte gezondheid. Dat heeft het Braziliaanse Hoge Rechtshof bepaald. Bolsonaro kreeg in november 27 jaar cel omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van Da Silva.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 Ik was even koffie aan het halen, iets te laat terug. Maar goed, we zijn er toch. En we begonnen het tweede uur met Billy Holiday... Under a Blue Jungle Moon. En dat is een nummertje uit 1939. Dat is wel een poos geleden. En dat kon je ook wel horen, want je hoorde die plaat gewoon draaien. Maar goed, de, het thema is maan. We draaien dus veel jazzmuziek waar de maan uh, in genoemd wordt. Het zij romantisch, het zij eh, als beschrijving, het zij, nou ja eh, eh, luister en geniet, zou ik zeggen. Van alles wat. Eh, we zitten in een hoekje waar er wat meer oudere jazz naar boven komt. En ik heb hier het klaargezet. Johnny Hodge en, zijn en, en orchestra. My Heart Jumped Over the Moon. Nou, als je met je hart over de maan wil springen... dan gaat het over de liefde natuurlijk. mooie klanken van eh, Johnny Hodge en his orchestra. En dan kom ik terecht bij een, een, zangeres die eigenlijk iedereen wel kent... maar die vooral bekend is uit, eh, eh, ja, wat zal ik zeggen... de, de, periode dat ze een ja, pop zong. Maar onlangs, in 2025, is er een cd-box uitgebracht van Joni Mitchell... Joni's Jazz... En eh, dat biedt een overzicht van 61 nummers staan daar in die box... die haar diepgaande en vaak onderschatte relatie met de jazz belichten. Ze dus heeft samenwerking gehad met eh, Herbie Hancock, Jaco Pastorius en vele anderen. En eh, deze collectie toont wel aan dat het niet een fase was bij haar... maar dat ze eigenlijk constant invloed uit de jazz heeft gehad. En uit deze hele grote box heb ik een nummertje gezocht... wat natuurlijk bij het thema paste. En dat is het nummer Moon at the Window. Eh, deze box is uit 2025. the thieves left that behind. People don't know how to love. They taste it and pass it. Turn it off Mm-hmm. blazers herkende je natuurlijk wel direct. Ben Webster en eh, Coleman Hawkins. Eh, volle blazers zou ik zeggen. Uh, Shine on Harvest Moon. Mooi nummer van deze twee giganten van, op de saxofoon. Harvest Moon wordt ook gespeeld wat kleiner door Elle Cordova en Tony Lindgren. Die hebben ook Harvest Moon gespeeld. Josh Turner doet volgens mij ook nog mee. Dat staat op een grappig cd Sunday Mornings with Ella en Tony. En ja, Harvest Moon is natuurlijk wel een heel bekend nummer. Maar dit vind ik wel een hele mooie uitvoering... die ook zeker op de zondagochtend past. Het cd'tje is uit 2019. Sunday Mornings with Ella en Tony heet het. given my heart for I'll remember muziek van eh, Count Basie. Moon Nocturne. En dat past natuurlijk binnen het thema de maan in de jazzmuziek. En daar heb ik er nog een van gevonden, van eh, Nina Simone. Die stond op de, oh, eh, een, een LP Nina en Piano. En dat is getiteld Everyone's Gone to the Moon. Iedereen kent dat natuurlijk in de uitvoering van Jonathan King. Een poosje geleden, maar zij heeft ook op die plaat allerlei popnummers gespeeld. Dus Nina Simone dit, ik heb het trouwens gehaald van een eh, cd'tje Anthology... waar een verzameling van haar werk op staat. Nina Simone. Even kijken, hier heb ik Nina Simone. Everyone's Gone to the Moon. Totaal andere sfeer. Luister. Streets full of people alone. Roads full of houses, never home. A church full of singing, out of tune. Everyone's gone full of sorrow, never wet, hands full of money moon. You see, a long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. bijzondere dame Nina Simone. Bijzonder nummer, Jonathan King oorspronkelijk. En eh, in deze uitvoering van Nina Simone. Uh, dan kom ik bij een van mijn favoriete Southside Johnny with the La Bamba Big Band. En die hebben ooit een, op LP, CD uitgebracht. Grapefruit Moon. Nou ja, dat kan je wel vergelijken. De maan als een soort grapefruit. En dat zijn de songs of Tom Waits. Er staat natuurlijk het mooie nummer Grapefruit Moon op. Maar ik heb toch gekozen voor een ander nummer van Southside Johnny. En dat is Shiver Me Timbers. body's at home, uh, but my heart's in the wind where the clouds are like heaven on a new front page sky. My tears are salt water, and the moon's full and high. And Now I know Martin need gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called by the sea. And I'll be up in that crow's nest, I just my Shiver me i am a sailor. and shifting, and I'm drifting on out. Oh, Captain Ahab, he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow me. I'm traveling alone. Blue water's my daughter. I'm gonna skip my Ja, prachtig nummer. Ben ik eh, eh, zeer van onder de indruk. Die hele cd trouwens. Southside Johnny brengt met eh, deze geweldige big band La Bamba's... een indrukwekkend eerbetoon aan Tom Waits. En dat Shiver Me Timbers vind ik echt mooi. Dat komt door dat tinkelende pianotje. Die uh, mondharmonica en accordeon. Maar ook een, een bassaxofoon die doorheen zit. Echt mooi nummer. tijd voor smooth jazz. En dan kom ik terecht bij een dame even kijken hoe dat ook alweer... Uh, dat is, even kijken... Kaiko Matsu. Een eh, Japanse, eh, ja, speelt piano volgens mij. En heeft mooie dingen gemaakt. En dit is een nummertje wat van haar. Kaiko Matsu. En dat is The Full Moon and the Shrine. Zo heet de cd ook. Kaiko Matsu. Kaiko Matsu. Komt van de CD Full Moon en de Shrine. Eh, ja, echt mooi. Eh, je hebt verschillende maanstanden. Nieuwe maan, wassende maan, eh, afnemende maan, maar ook volle maan. En daar wordt over door Peggy Lee en Benny Goodman. muziek van Peggy Lee en eh, Benny Goodman, Full Moon. Eh, we maken een stapje naar meer eh, pop. En dan kom ik terecht bij de Yuri Honing Trio, opgericht in 1990. En die hadden internationaal een doorbraak met hun cd Star Tracks 1996. Daaronder stond onder andere het mooie nummer Walking on the Moon bekend van Sting natuurlijk. En dat trio bestond uit Tony Overwater op de bas... en Joost Leibaard op de drums. Allemaal bekende mannen natuurlijk. En Julie Honig op de sax natuurlijk. En daar, daar komt hij, de eh, Walking on the Moon. de Jury Honing eh, trio. Eh, prachtig. Ik, ik vond het een mooi nummer. Omdat het de combinatie van de pop rock reggae wereld. Van, eh, met een... van Please, Police singer Sting. En de jazzwereld is, ja, zeker als de verkenning van toon en ritme... binnen de grenzen van dit nummer creëert als het ware een nieuwe melodie. echt mooi. Prachtig. Eh, zeer de moeite waard. Als je dan toch bij stiek bent. Die heeft wel meer eh, <clears throat> eh, muziek over de maan gemaakt. Hij heeft onder andere deze ook gedaan. Sister Moon. En dit is een uitvoering van Vanessa Williams. watch every night. Sister Moon. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie Alco B. En we hebben muziek gedraaid rond het thema de maan. En eh, ja, daar is ontzettend veel muziek over geschreven. Zowel eh, pop, jazz, van alles. En ik hoop, we hebben daar een keuze uitgemaakt, bekend en minder bekend. En ja, dat is altijd toch de moeite waard. Ik wens je een hele fijne zondag. Ik hoop, ik wil je bedanken voor het luisteren. En eh, we gaan eruit met een van mijn favoriete bands. Colosseum ook vaak opgetreden op Jazzfestival Montreux en Duitsland. Nou, Colosseum de, van een LP, The Grass Screener, Rope Ladder to the Moon.